Ismaël de Bruin met het NOS now. De Tweede Kamer komt vandaag bij elkaar om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de verkiezingen. Het gaat om de stemmen van vier bureaus in Tilburg. Het is het gevolg van een nieuwe procedure. Die schrijft voor dat de zogenoemde commissie voor de geloofsbrieven kan besluiten tot een hertelling als het telverschillen ziet. In dit geval is er een telverschil van 15 stemmen. Als er een hertelling komt, vindt die vandaag of morgen plaats. De kans dat de verkiezingsuitslag verandert is vrijwel nihil. Het Israëlische leger bevestigt de dood van zes Israëlische gijzelaars... die op 7 oktober door Hamas naar Gaza werden ontvoerd. Vier van hen woonden in de kibbutz Nier Os... onder wie een man van 86, een van de oprichters van die kibbutz. Hamas meldde zijn dood een paar weken geleden. De jongste gijzelaar, van wie de dood nu is bevestigd... is een man van 26 uit Tel Aviv. Hij was een van de bezoekers van het muziekfestival... dat op 7 oktober in het grensgebied met Gaza werd gehouden. De VN-veiligheidsraad stopt de politieke missie in Soedan... omdat de autoriteiten in het land daarom hebben gevraagd. Er bestaat al langer onvrede bij de Soedanese autoriteiten... over de aanwezigheid van de VN-missie. Die ziet sinds 2020 toe op een vreedzame overgang naar een burgerregering. In Soedan is het nog altijd onrustig. Al zeven maanden vecht het Soedanese regeringsleger... tegen de paramilitaire RSF. Sindsdien worden in Soedan op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd... meldde Amnesty International. In de Nations League hebben de Oranjevrouwen verloren van Engeland. Op Wembley werd het 3-2. In de eerste helft kwam Nederland comfortabel op voorsprong... door twee doelpunten van Linette Berenstein. Maar in de tweede helft scoorden de Engelsen van coach Sarina Wiegman... kort na elkaar twee keer. In extra tijd werd het nog 3-2 voor Engeland.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 dream won't come true.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

who's loving whiskey, loving whiskey.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 Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciants.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 心放纵吧。